Uur. Jeroen van Kam met het NOS Franse en Duitse reddingsorganisaties hebben gisteren voor de kust van Tunesië... honderden migranten van een houten boot gehaald die dreigde te zinken. De Sea-Watch 3 en een schip van de hulporganisatie SOS Mediterranee namen zo'n 450 migranten aan boord. De hulpactie heeft zo'n vijf uur geduurd. Een van de schepen had al eerder mensen uit zee gered en zit nu overvol. Aan boord zijn ruim 500 mensen, onder wie een baby van drie maanden oud. Zowel Israël als Amerika en het Verenigd Koninkrijk wijzen naar Iran... als dader van een aanval op een olietanker bij Oman. Iran noemt de beschuldigingen ongegrond en ontkent elke betrokkenheid. Donderdag was er een explosie op de olietanker Mercer Street. Die aanval kostte het leven aan een Romeins en een Brits bemanningslid. Het schip wordt geëxploiteerd door een Britse rederij... die eigendom is van een Israëlische miljardair. Sinds het voorjaar zijn er meerdere explosies geweest op schepen... die een link hebben met Israël. In Berlijn zijn de afgelopen dag zo'n 600 mensen opgepakt... die deelnamen aan een verboden coronademonstratie. Duizenden mensen negeerden dat verbod. Er werden meer dan 2000 agenten ingezet om de demonstratie te ontbinden. De manifestatie was een initiatief van de Querdenkerbeweging. Die trekt volgens de Duitse inlichtingendiensten veel complotdenkers... antivaccinatieactivisten en rechtsextremisten aan. De rechtbank gaf deze week geen toestemming voor 13 demonstraties... tegen de coronamaatregelen uit angst voor besmettingen. Het was de afgelopen dag opnieuw druk op de weg in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB. Ook in Frankrijk was er meer verkeer, maar het was een stuk minder druk dan op Zwarte Zaterdag. Rond drie uur waren de grootste opstoppingen en vertragingen voorbij. Vooral in Duitsland waren meer files dan normaal. Omdat vakanties daar afgelopen zijn, leidde terugkerend verkeer tot veel vertragingen. Het weer, is vrijwel droog, maar later vannacht neemt in het noorden de kans op een enkele bui toe.